Kees Groot met het NOS-journaal. De internationale experts die onderzoek doen op de rampplek in Oost-Oekraïne... hebben vandaag opnieuw geen menselijke resten gevonden. Volgens het hoofd van de repatriëringsmissie, Albersberg... lijkt het erop dat de lokale bevolking al veel menselijke resten... en bezittingen van slachtoffers heeft geborgen. Ook vandaag was de toegang tot het gebied beperkt door de gevechten, schrijft Albersberg. Vanochtend is het werk een tijdje gestaakt omdat er onderhandeld werd door de OVSE met de strijdende partijen. Daarna kon een kleine groep experts doorwerken tot het einde van de middag. Rusland heeft om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad gevraagd over de humanitaire situatie in Oekraïne, zo melden Russische media. In Oost-Oekraïne zou sprake zijn van een humanitaire ramp. Alleen al in de plaats Lugansk zouden 250.000 mensen zonder water en stroom zitten. De VN-vluchtelingenorganisatie meldde vandaag dat in Oost-Oekraïne 117.000 mensen op de vlucht zijn. Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt is in een maand tijd gehalveerd. Staatssecretaris Teven meldt dat er in juni zo'n 1750 asielaanvragen waren tegen bijna 3500 in mei. Toen luidde teven nog de noodklok over het grote aantal asielzoekers, vooral uit Eritrea. In juni is hun aantal flink gedaald. Het onbewoonde Waddeneiland Rottemeroog wordt toch weer bebouwd. Deze week heeft Staatsbosbeheer een schuilhut geplaatst op het beschermde Groningse eiland. Begin dit jaar werd het laatste gebouw op Rottemeroog, een vogelwachtershuis, gesloopt. Dat was nodig omdat de hut in zee dreigde te verdwijnen. Direct na de sloop zei Staatsbosbeheer dat er een alternatieve schuilplaats zou komen voor vogeltellers. De nieuwe hut heeft geen slaapplaatsen en biedt plaats aan ongeveer 30 bezoekers. Het weer helder en droog. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 14 graden. Morgen vanuit het westen buien. Het is 22 tot 24 graden. De dagen daarna blijft de kans op buien aanwezig. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.